Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De pro-westerse president Djukanovic van Montenegro... heeft volgens de eerste prognoses de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg 35% van de stemmen. De hervormingsgezinde Jakov Milatovic kon rekenen op 29% van de stemmen. Een pro-Russische kandidaat heeft volgens de eerste cijfers 19% van de stemmen gehaald. De verkiezingsstrijd gaat verder tussen de twee pro-westerse kandidaten. En die tweede ronde is op 2 april. BBB krijgt vrijwel zeker 17 zetels in de Eerste Kamer en wordt daarmee ruim de grootste. Dat blijkt uit de nieuwe prognose van het ANP. Eerder leek BBB uit te komen op 16 zetels. D66 zakt in de nieuwe prognose naar 5 in plaats van de eerder berekende 6. De coalitie komt dan uit op 22 zetels tegenover 32 nu. GroenLinks en PvdA, die in de Eerste Kamer één fractie gaan vormen... komen samen uit op 15 zetels... Dat zou betekenen dat de coalitie geen meerderheid meer heeft als ze door die partijen worden gesteund. Bij een aanval op een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn negen mensen omgekomen. Het zijn allemaal Chinese staatsburgers. De mijn wordt beheerd door China. Twee anderen raakten gewond. Schutters openden het vuur nadat ze de bewakers van de mijn hadden overmeesterd. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar mogelijk gaat het om een rebellengroep die vaker aanvallen uitvoert in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse wordt overgenomen door concurrent UBS. Dat is bekend geworden op een persconferentie. UBS betaalt er 3 miljard dollar voor. Eerder vandaag zou Credit Suisse nog een overnamebod van 1 miljard dollar hebben afgewezen. De bank, een van de grootste van Zwitserland, kwam in de problemen door het omvallen van twee Amerikaanse banken. Als er geen oplossing was gevonden, waren de gevolgen desastreus geweest, benadrukt de Zwitserse bondspresident. Het weer. Vannacht is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen.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 Vanavond gaan we zo van, oh ja, lele. Vijf over twaalf op zoek naar een dader voor onder de lakens. Dus niet te veel vragen, je lippen die zitten te dicht op mijn kist. Maar ik wil ja, ik wil ja, ik wil ja. Oh, oh, oh, oh, ik weet niet wie je bent, maar dat is zo ik nu zoek, dus hoe het loopt van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay. So sweet als een crème Give me some more net de rhymes. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin.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 Boy, don't get emotional, cause it's not personal. It's just the way, the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything that we had if we ever broke up. You're living in wonderland. If you think I'll understand all the shit you put me through to weddings is something you want to be true. Then pack up your drama, this selfish dilemma is something this shit can undo. Like I'll never hate you, but only if you want to. So much time, like who knew? If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. all the shittiest of things you said if we ever broke up out of a loss.